Drie uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Het parlement in Ecuador heeft een omstreden mediawet aangenomen. Volgens tegenstanders stelt de wet de overheid in staat... om de persvrijheid aan banden te leggen. Zo is het voortaan mogelijk om inspecteurs aan te stellen... die het werk van de media controleren. Ook kunnen er sancties worden opgelegd aan media... die zich schuldig maken aan laster. Journalisten die iemands goede naam aantasten zonder voldoende bewijs... kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. In Guatemala zijn bij een aanval op een politiebureau acht agenten doodgeschoten. De politiechef van het bureau werd ontvoerd door de aanvallers en is spoorloos. Volgens de regering zit een drugsbende achter de aanval. In het Midden-Amerikaanse land gaan de drugsbenden steeds agressiever te werk. De meeste groepen hebben relaties met Mexicaanse kartels. Guatemala ligt op de smokkelroute van cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar de Verenigde Staten. Na urenlange onderhandelingen zijn de Europese ministers van Handel het eens geworden over de inzet voor het vrijhandelsakkoord overleg met de Verenigde Staten. Grootste hindernis was hoe om te gaan met de audiovisuele sector. Frankrijk wil niet dat Amerikanen het Europese systeem van staatssteun als concurrentievervalsend aanmerken. De ministers hebben nu besloten dit onderwerp voorlopig buiten de gesprekken te houden. Nu Europa het eens is, is de verwachting dat de gesprekken met de VS volgende week gaan beginnen tijdens de G8-top in Noord-Ierland. Het kabinet houdt vast aan het uitgangspunt dat nieuwe bezuinigingen voor een derde bestaan uit lastenverzwaringen. Eerder deze week waarschuwde de Nederlandse bank nog tegen het verzwaren van de lasten. Maar premier Rutte zei na de ministerraad dat al sinds het eerste kabinet Lubbers... een derde van bezuinigingen wordt ingevuld door een verhoging van de lasten. Ook veel andere Europese landen hanteren dit uitgangspunt. Het weer, het is droog en een graad of 10. Overdag in het oosten eerst zon, in de rest van het land regen. Later in de middag komt de zon terug. Het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO. Woord met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze wekelijkse wandeling door de radioarchieven. In dit uur de laatste aflevering van een serie over Oscar Wilde. Op 25 mei 1895 wordt de toneelschrijver en dichter Oscar Wilde... schuldig bevonden aan sodomie en veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. Uit Passages het laatste deel van dit vierluik over de schrijver Oscar Wilde... met daarin onder meer een reportage van een zoektocht naar de stem van Oscar Wilde... door Levi Weemoed en Rob van Olm. Wilde zou in 1900 op de wereldtentoonstelling in Parijs... zijn stem hebben laten vastleggen door middel van de destijds nieuwe uitvinding... van Edisons fonograaf. Ze proberen eveneens uit te zoeken of Oscar Wilde Nederlandse voorouders heeft... en volgden het spoor van de plaatsen waar hij woonde en werkte. In deze aflevering zijn de heren Weemoed en Van Olm... onder meer in gesprek met Merlin Holland, de kleinzoon van Oscar Wilde. gradually time, there is a bit of shame. In it lies a wretched man, eaten by feet of flames. In a burning, winding sheet he lies, and his grave has got no name. And there Well, as you can understand, it's very difficult for me to give you a seriously informed opinion on this mm-hmm. because my grandfather died 40, 45 years yeah. before I was born. Yeah, of course. I've never been fully convinced that it is him mm-hmm. for two reasons. One, because I have in the back of my mind the fact that his voice was much deeper than on the recording. And the second was that he had, after all, written four plays for the stage and had overseen the production of all of them. And I don't feel that the expression that he put into this was really worthy of a man who was a playwright. It seems almost too amateurish. Yeah, he, what, what, strikes me is that it's, it's the peculiar way he says, yet each man kills the things he loves. Exactly. It's, it's, a, it's a bit pathetic. Exactly. But, yeah, we, we, we will never know how they said it. The other thing is, yeah. the other thing is that at the time he was uh, living in Paris under a pseudonym, Sebastian Melmoth. Yeah. And to what extent he was prepared to come out in public, as this obviously was a very public occasion, and announce himself as Oscar Wilde, I don't know. I, one other thing which was quite interesting somebody I talked to about this recording a while ago said to me that he had signed it off, I don't remember it, uh, as Mr. Oscar Wilde. Now, I don't know about the quality of your recording or whether something might have been missed out of it, but certainly if he had signed it off as Mr. Oscar Wilde, I would almost say for certain that it wasn't by him. Oh, yeah? Because Oscar was a stickler for exactitude and social niceties. Yeah, yeah. And he would never have referred to himself as Mr. Oscar Wilde. It but, would have just been Oscar Wilde. Yeah, but I don't, I don't hear the Mr. I didn't, and I was surprised. Yeah. So we might have the genuine copy, the genuine note. No? I think certainly a genuine copy, but whether it's genuine Oscar, that I don't know. <laughs> yeah, that's right. Um, maybe I can ask you something else. Um, the, the question of Oscar Wilde's ancestry. Yes. Um, now, if your father was right, and we are lucky, then Oscar Wilde has a Dutch forefather and not an English builder. A Dutch forefather, uh, a Colonel de Wilde. Uh, that would give an extra meaning to your present surname, by the way. <laughs> But <laughs> what do you think? Is there any hope for us? It's difficult to say. I think when my father was writing his book, the research into Wilde's family was, I suppose, really in its infancy. The story of Colonel de Vilda is certainly a very nice romantic idea, and I would prefer it to the idea, I suppose, that uh, his great great grandfather was Rafe Wilde, a builder from Durham. Yes. But on the other hand, I think now with the genealogical research which has been done, it is, I think, clear that there was definitely a Rafe Wild in, in, in Castlereagh. Yes. And his um, great grandson, I think I'm right, great grandson, yes, Oscar right. Wilde. Yes, that's right. And genealogically speaking, through the parish registers, this can be traced down. Mm-hmm. Now, I suppose Rafe Wilde may not have come from Durham at all. It's quite possible that Rafe Wilde indeed was <laughs> an offspring of Colonel de Vilva. yeah, yeah, that might be. Because we're talking about the 17th century. Yes. And I'm not quite sure how far it goes back, the Carteri uh, tree. Uh, might be the beginning of the of the 18th. It goes it goes back to the the end of the 17th, just the beginning of the 18th. Yes. As far as I can see, Rafe Wild is the first one there. Mm -hmm. Now, where my father got his story from, yes. that I don't know. Ah. Uh, I have some of his papers which I've been going through, but I cannot find the origins of this story anywhere. Uh -huh. My father was once referred to by an old friend of his after his death as one of the he, he wrote a number of books about wine. Yes. Um, none of them particularly scientific, but all very readable. And he was referred to by this friend as one of the last of the old generation of romantic wine writers. You know, the people who were very eminently readable and yeah. told a good story, but yeah. uh, maybe not all their facts were entirely scientifically correct. <laughs> um, I'm not saying that my father was inaccurate in his research here, but I think the story of Colonel de Vilder probably appealed to him, and in essence, the uh, the, the, subsequent story of, of Rafe Wild and so on is perfectly correct, as he yes. uh, he um, he points out in his book, the Thomas Wilde and the succeeding generations yes. down to Oscar. Yes, um, he has correct. Yeah, but on the other hand, uh, the an adventurous adventurous soldier of fortune, who was the son of a painter um, an artist, it all does seem to fit, doesn't it? Yes, I suppose it does. Um, certainly, the uh, the later generations of the family had no lack of adventure about them. When you look at Speranza and Oscar himself, yes, yes. it would be nice to think that he was my how many greats I can't think now. <laughs> my great great great grandfather, I hope somebody proves it one day to be true. Yeah, well, perhaps we are going to prove it. In, like in, in Holland. I'd like in, to think in, The Hague. <laughs> <laughs> because the, the Colonel was the son of uh, uh, uh, uh Jan de Wilde, and he was a 17th century painter. Ah, of course, yes. Yeah. yes. we're, going, we're going back to The Hague and look if we can find some nice pictures by Jan de Wilde. Let me know. Yeah, well, I <laughs> certainly will do that. Um, Another question. There are so many images of Oscar Wilde and so many biographies. But now, um, how do you see your grandfather? What was he like talking about his character? May I ask that? Well, I suppose the only answer I can give you is one which I've gleaned over the years from reading countless biographies and talking to my father, I don't think really filled me in mm-hmm. on much of Oscar's character because he was too young yes. to have remembered yeah. a great deal. But did he talk about his father with you? Not a lot. Mm-hmm. He talked a little bit, mm-hmm. as I think you've read in the yeah. introduction. In the introduction, yes, that's right. But not a lot. Mm-hmm. I don't know whether there's any truth in the idea that as a descendant of a particular person you have any sort of affinity, which is not scientifically provable, maybe a, a feeling in the blood. Mm-hmm. It's difficult to tell. But certainly when I think about my grandfather, I have the impression of uh, something of a, of, a, of, a, of a big bear of a man. Mm-hmm. He's, yeah. he's not the effete and decadent uh, aesthete Mm-hmm. that I think everybody views him yes, today. That's one of the images. Of an, I think mean. he inherited very much from his mother a, a certain fighting spirit. And I think it was this fighting spirit in a combination with what I think we have to accept as a certain amount of arrogance. Mm-hmm. At the time of eighteen ninety-five, when he was at the height of his height of his creative yeah. powers, and I suppose if you had was it two or three plays running in the same time three, at London? I suppose, yeah. Three. You felt that you were completely invincible. Yeah, mm. yeah. And to take a Marquis to court yeah. uh, was, I suppose, a man of the establishment. You felt that, you know, the, the world was yours. You couldn't yeah. fail. Yeah. So perhaps he mixed up uh, uh, fiction and reality a bit. I think in a way. I think he certainly did. Yeah. But at the same time, I think uh, you can't get round the fact that there was a streak of something akin to irresponsibility in him. Mm-hmm. Not unpleasant mm. in itself, but I suppose the irresponsibility of an artist. Mm-hmm. Somebody who views his life and his work in entirely from the inside out. And the world, I think, at that stage was revolving around him. Yes and he made a big mistake. Yeah. And paid for it. Yeah. Um, it must have been, of course, a terrible tragedy for Constance and for her children. We can read that in your father's book, Son of Oscar Wilde. If I remember correctly, then your uncle Cyril had some notion of the scandal at, at those at that time. Um, he seems to have read something in a newspaper. He, I believe, he saw it as a placard. Oh, a placard. Yeah, that's a right. Placard by a newspaper seller's stand. Yeah. Uh, shortly after the trials. Shortly or during the trials, uh -huh. and he became aware of it. He was, after all, two years older than my father, yeah. who at the time would have been nine, so yeah. he would have been eleven and already very conscious. Still very young. Yeah. Still very young, but but, conscious. conscious. My father was not quite. Uh, in fact, my father was still eight, because it was in May, 1895. Mm-hmm. So Cyril April was ten. May. So Cyril would have been, yes, would have been ten, coming up 11 uh-huh. But certainly, he was very aware of the tragedy, because after his mother died their mother died mm-hmm. in 1899. Mm-hmm. I have a letter which Cyril wrote to my father, and I've, I've, I've pulled it out of my files to show you. He says, Isn't it awful? Poor, poor mother. It's hard to realise. One is so used to loving her. What shall we do in the holidays with no mother? And at the end of this letter, he then adds a PS, and I think this is what distinguished Cyril from my father, Cyril was very conscious of the mm. disaster which had mm. overtaken the family, and he he was constantly encouraging, almost pushing my father into mm-hmm. working harder. And he says, and this this boy is now aged 14, 15, uh-huh. and he says to my father, uh, "P.S. When do your holidays begin?" Vivian, you must work hard and get into some profession, or I don't know what will happen to us. Mm. see, there he's already conscious of the fact that profession is entirely the opposite to what his father had. Yes. His father was an aesthete, uh, yeah. a playwright, yeah. a literary man. Yeah. And by contrast, Cyril is thinking about profession, profession. I must get into a profession, have a good, solid background. Yeah, the opposite. Quite the opposite. Yeah. And I wish. I think He was very, very conscious of, of, of what you, the question you asked me. He was very conscious of, of the downfall and the disaster. He had a a tragic end. He was killed in action in May 1915. That's right, yes. Where is he buried? Do you know that? He's, in, he's buried in northern France um, in one of the British war grave cemeteries um, near Neuve Chapelle. In fact, my wife and I, two or three years ago, were were there. We went to visit the grave. I don't know how long it is since anybody went. I know my father did in his lifetime. Mm. So it must have been the attack of the Battle of Neuve Chapelle in yes, which he fell. It was, yes. They're, they're beautiful letters. It's unbelievable. I'm very sorry that the audience can't see the letters, you see. Mm. <laughs> he was a, I think he was, a. Um, I wonder what he would have been like as an uncle. Yeah. Strict? Yes, I always wanted to have a, a, sort of wicked uncle who came in from abroad once every five or six years, and you know the sort of romantic idea of the child with an uncle, wicked uncle with tails from the east, yeah. probably with a patch over one eye and um, three fingers missing. Yeah. <laughs> yeah. Um, has it ever been in, in, in some way difficult for you personally? to be the grandson of Oscar Wilde. No, I don't think it has. Mm. I occasionally get asked, inevitably, uh, aren't you proud of your grandfather? And of course, the obvious answer is yes. <laughs> One has to be proud of a man of that status without going into details of what one feels about his um, ill advised action against the Marquis of Queensberry and whether or not he was being too arrogant or uh-huh. overconfident. But it's very difficult to be personally proud of somebody you never met. Mm-hmm. I think the only difficulty that I've had in being his grandson is that everybody has expected me to be able to answer all manner of questions about him. Yeah. And I am not an academic. I have not studied his life as a profession, giving lectures at universities. Mm-hmm. That sounds bad. <laughs> and it's meant that I have more or less been forced, not unwillingly, to read all the major biographies written about him since 1902 onwards. Mm-hmm. And I suppose now I have uh, I know a certain amount about him. Uh, I still need, when asked questions, to refer to certain books. I know where to find the answers, mm-hmm. but I can't always give them to you straight off. Mm-hmm. But it's it has meant that a lot of my time has been spent uh, answering questions or helping people. I certainly don't object to it. Mm-hmm. Uh, but uh, both my wife and I have a business to run. Yes, of course. And I'll be leaving now? you know? No, it's all right. It's all right. <laughs> <laughs> Um, it takes up a lot of my time, but I feel somehow, and here I think it gets back to a question you yeah. asked me before, um, and the answer that I gave you about something, in a sense, being in the genes, in the blood. Mm-hmm. I feel, without wanting to make an issue out of it, almost an obligation to make sure that his memory is, to a certain extent, respected. Yes and I can understand that, yes. The other day I was talking with a cab driver, and um, he was ask, asking me all sort of questions what I did in London. So I briefed him in very briefly, and I told him there was a grandson, and, and he knew that uh, there was a grandson of Oscar Wilde, and he said uh, if I were the grandson of Oscar Wilde, I would rechange my name into <laughs> Wilde again. because I, Wilde was a genius. <laughs> well, it's something that, of course, people have asked me about yeah. many times. And the answer I found, I think, about the age of 25, when I always was, I, had been embarrassed. I didn't quite know what to say. Well, maybe I will one day, mm-hmm. perhaps. Mm-hmm. When I came of age properly when I was 21, my father outlived my coming of age by only a matter of nine months or so. Mm-hmm. And he gave me the opportunity. He didn't quite put it like that, mm-hmm. but he it was quite clear that if I wanted to change my name back to Wild, I could do so. Uh-huh. And I felt as a combination of it being it would have been an insult to my father. Uh-huh. And I thought, well, I after all, I'm, I am my father's son. Yes. I never knew my grandfather. Yes. I'm proud physically of my father because I knew him. Uh-huh. I'm equally proud of my grandfather, but that's a different sort of pride. Yeah. And over the years, it, it, it became increasingly clear to me that people would go on asking this question why don't you change your name back? And I felt that if they went on asking, there would be always a an, an answer that I could give to this question, which was, well, I haven't done it because I feel that it's almost a permanent rebuke to the morality of those Victorians who crucified Oscar <laughs> for the sake of his beliefs and the sake of standing up for his what he felt were his rights. Mm-hmm. And so a combination of that, of being my father's son, and this, if you like, a permanent rebuke is one of the, the, the two main reasons that I've never, I've never changed it back. And I certainly wouldn't now. <laughs> um, I think we have to talk about that. You told us that there has always been there has always been an, a good relationship between Robert Ross, your father, on the other hand, how about the other side? Alfred Douglas and your father? I mean, this. Um, um, is Douglas, for instance, now still an unspeakable name for you? No, not at all. Um, my father, in fact, was quite friendly with um, the present Marquis of Queensberry. Um, and certainly there is no animosity mm-hmm. between the families at all. Um, we are not close as mm-hmm. two families, mm-hmm. but certainly there is absolutely no animosity between us. Mm-hmm. dit is dus de Rue des Beaux-Arts eh, nummer 13. Ehm, de plaats die we zochten. Ehm, misschien mag ik hier eh, staande voor Wilds laatste hotel op aarde... nog even teruggaan naar het einde van zijn proces. Want toen Mr. Justice Wills, en dat was Wilds aardse rechter... het vonnis over hem had uitgesproken... het zwaarste trouwens dat hij kon geven toen stamelde Oscar Wilde in de verwarring... And I, may I say nothing, my lord? Maar hij werd in het rumoer van de rechtszaal weggewuifd... en afgevoerd naar de gevangenis van Pentonville. Hij mocht dus inderdaad niks meer zeggen. ik kan me voorstellen dat, afgezien van nog een hele hoop andere ontberingen... dus lichamelijke zowel als geestelijke dat zwijgen voor een man als Wilde de zwaarste straf moest zijn geweest. De onmogelijkheid dus om het medium te gebruiken... waarin hij zichzelf het zuiverst uitdrukte, zijn stem, zijn taal. Zijn muziekinstrument van de ziel. Als Wilde vrijkomt op 19 mei 1897 en weer even onder vrienden is in Londen... mist hij de trein naar Newhaven omdat hij maar blijft praten. Hij moet dan tenslotte de nachtboot nemen naar Dieppe. In Frankrijk vestigt hij zich een tijdje in het rustige plaatsje aan de kust Benneval... waar hij het grootste stuk schrijft van The Ballad of Reading Jail. Maar dan... De stad trekt, het leven, het gezelschap, de conversatie... het onmisbare geluid voorwaarts van menselijke stemmen. Want leven had altijd al een grotere bekoring op hem uitgeoefend dan schrijven. Maar het zwijgen om hem heen gaat ook hier in Parijs door. Hij is letterlijk iemand die voor de wereld verzwegen moet worden. Er zijn Engelsen die hem wijs, eh, nawijzen als ze hem herkennen. Hij is met andere woorden een schandaal en hij blijft een schandaal. Van tijd tot tijd ziet hij vrienden, bekenden. Maar grof gezegd, zijn publiek is weg. Nou wil ik even terug naar onze stemopname. Die dan gemaakt zou zijn hier in Wilds laatste jaar in Parijs. Ik ben niet de enige die eh, me daarvoor interesseert. Want ook Peter Ackroyd in zijn boek The Last Testament of Oscar Wilde... en dat is een gefingeerd dagboek, een gefingeerd journaal van Wilde's laatste maand in Parijs... ook Peter Ackroyd heeft een passage over die stemopname. En als je het goed vindt, wil ik dat stukje wel even voorlezen. Het gaat dan om 16 november 1890. Did I tell you that I have visited the exhibition? It was in the spring. I was recognized in the American section. I thought that there at least I might pass, like everything else, as a curiosity. And a young man stopped me he asked me to say something into Edison's speaking machine. Well, it did not speak to me, but then so few people do nowadays. I recited some lines from the ballad, and as I did so, I felt chilled. I think that even then I had a premonition of my death. That place and that machine were not of my time. Ik geloof dat daar veel in zit. Speaking machine. De machines begonnen te praten in Wilds laatste dagen... en de mensen veel en veel minder. Misschien hoorde Wild bij een tijd waarin het spreken nog niet overstemd werd... door een pandemonium aan machinale herrie. Parijs, al in de dagen dat Wild hier de boulevards afschuimde... begon overspoeld te worden door auto's. Door een monsterlijk en krankzinnig autoverkeer dat ons, tussen twee haakjes, gisteravond Parijs uitjoeg... en ons vanzelf, zonder dat we iets te zeggen hadden, naar de periferie dreef. Wilds conversatie had voor een groot deel altijd geklonken in de huizen van de aristocratie... en de landhuizen van de adel. Maar ook de adel stapte in de auto aan het eind van de 19e eeuw. Philippe Julien, we zijn op Franse bodem, dus waarom niet even de stem van een Franse biograaf van Wilde... Die Philippe Julien die zegt dat vanaf het moment dat de adel van het paard steeg en in de auto stapte... vanaf het moment dat ze niet meer thuis ontvingen... maar in hotels als de Ritz... Eh, vanaf het moment dat ze nachtclubs prefereerden boven de, de, de opera... dat vanaf dat moment die esthetische grandeur die om hen heen hing verdween. Wild stem hoorde bij die tijd. En die tijd is weg. Nou, nu staan we dus voor dit hotel. Eh, vroeger eh, heette dat Hotel d'Alsace. Nu spreekt men simpelweg over l'hôtel. Het is erg duur geworden. Het hotel dus waar in de kamer was... ik aas om te zeggen is... waarin Wild stierf. En die... Eh, kamer, die beroemde kamer dan waar hij gestorven is... die brengt ons eigenlijk terug eh, naar de vraag waaraan hij gestorven is. En daarover heb jij gesproken in Dublin. Ja. Eh, Met een beroemde professor. Ja, zeker. Nou en of. We gaan zien maar even terug nog even naar de, naar de vraag stellen. Misschien dat je dat nog even moet uitleggen. Nou kijk, waar het om gaat, het, het, het, het is een detail, maar je weet, de wereld houdt van sensatie. Richard Elman in zijn biografie zegt dat de doodsoorzaak syfilis is. En dat is iets wat de wereld altijd onthoudt als je dat opmerkt. Syfilis dus. Lyons, die professor G.B. Lyons die we in Dublin bezochten... zegt dat daarvan, of daarvoor geen bewijs is. Eh, het aardige is dat ook uh, eh, Merlin Holland, die we in Londen nog eh, bezochten... een stuk heeft geschreven in de Spectator... waarvan hij me een kopie heeft gegeven... Eh, dat eigenlijk hetzelfde zegt. Eh, voor Elmans min of meer sensationele stelling is het bewijs heel erg dun. Uh, Wild eh, dronk veel. Hij had die chronische oorinfectie, meningitis. En eerlijk gezegd vind ik het ook niet onbelangrijk... dat Wild niet zo'n zin meer had in het leven. Ik herinner me een uitspraak van hem hier in de laatste jaren in Parijs waarin hij zegt... I have pleasures and passions, but the joy of life is gone. Hmm, dat is natuurlijk ook wel typerend voor hem. Maar om terug te komen op die stelling van El Elman... Eh, als doodsoorzaak, daar zeggen deze twee mensen nee tegen. Wat, wat wel even eh, raar is om op te merken... een oorziekte bij Wilde, dat is een van de vele bittere ironieën in zijn leven... Dus dat de zoon van zo'n beroemde oorspecialist stierf aan een chronische oorinfectie... dat is wel uitermate eh, curieus. Zoals zoveel zaken in zijn leven. Precies. luisteraar herinnert zich misschien dat toen wij in Dublin waren... een gesprek plaatsvond met Peter van der Kamp... en dat Peter van der Kamp aan het eind van het gesprek zei van... als jullie dan de recording gevonden hebben... ga dan terug in Holland naar Beverly Collins... en die kan jullie het een en ander vertellen over de authenticiteit. Wel, niet verwarrend als we zijn, hebben we zijn raad opgevolgd... en we vinden ons nu in de werkkamer van Dr. Collins. Even iets gezegd over wat hij precies doet. Hij is verbonden aan de vakgroep Engels aan de Universiteit van Leiden. En zijn specialiteit is toegepaste fonetiek. Ook geschiedenis van de fonetiek. En voorts houdt hij zich bezig met dialectologie. Wat vindt u? Ehm, als wij nu uh, zullen dus de, de stem eh, van de man zelf eh, bekijken... Eh, het is zeker dat het is ja, van, een, van ehm, een Engelsman, of zou ik liever zeggen een, een Brit van eh, de hoge klasse. Ja. Ehm, en ook, denk ik, van, ehm, ja, van de laatste jaren van, van de 19e eh, eeuw. ik hoor af en toe sommige dingen die wel eh, misschien zijn van iemand van uh, Ierse afkomst. Bijvoorbeeld, er is een zogenaamde clear L in het woord uh, jail. Dat zegt hij als jail. ook de R is een zogenaamde tap of rollende R. Brave. Dat, um, ehm, maar het punt is, dat is niet alleen maar eh, wat je van eh, iemand van eh, Ierland hoort. Je kunt het ook horen bij mensen die een um, dramatische opleiding, een, een toneel... ja, wat is het woord nou? Ja, ja, een dramatische opleiding hebben gehad. Mhm. Ehm, ja, wat ik verder merk is dat de laatste e klank. Wij noemen dus eh, de Shiva klank in mm Dat dat heel open is. Dus namelijk met, met de mond eh, heel, eh, heel open. Ja. Ehm, zo hij zegt bijvoorbeeld aska Ja. en dat, dat kun je ook zien bij de enige transcriptie van uh, Wild die wij, wij hebben. Eh, daar heeft u altijd dat de, de laatste e is als een a. Ja. Ehm, eh, dus geschreven. Ehm, ik eh, hoor ook dat de stem lijkt in mijn ogen in ieder geval een beetje geaffecteerd. Een beetje, ja, ehm, vrouwelijk. Ja, ja. Maar dat kan misschien komen van het feit dat de lagere frequenties uh, zijn weg door een artefact van eh, het eh, proces van opnemen. die tijd was opnemen, dat was met een heel um, kleine um, frequency spectrum. Ehm, want hoe ging het precies? Ik bedoel, ik stel me voor, Wilde stond buiten. Ja. Op die wereldtentoonstelling in 1900. Ik hoor steeds een soort echo. Ja, ik geloof dat dat is wel mogelijk door, eh, door het proces van eh, opnemen. Ja, van, wat ik, eh, ik weet was het normaal om dus, ja, zou je zeggen, te, te, te, te ehm, schreeuwen in een hoorn. Ja, en dat is heel anders dan wat wij op een moment doen met een microfoon. En wat je moet ook realiseren is dat... Eh, ja, toen die tijd was eh, Oscar Wilde aan het eind van zijn eh, le leven ja, twee maanden of zo voor, eh, voor zijn dood. En hij eh, had een heel eh, ernstige ziekte. En misschien wat we horen hier is niet de normale stem van de man... maar de stem van de man aan het eind van zijn leven... die een, ja, vrij ziek is... En dat moet je ook dus uh, in houding ja, Ik vind het prettig dat u al met mij meegaat en mm. veronderstelt dat het echt als Wilde is. Het schreeuwen kan de stem vervormen. Dan is er nog een punt. Toen wij in Dublin waren, spraken we met professor Martin. En die zei... Oscar Wilde heeft zijn Ierse accent uh, prijsgegeven, oftewel verloren... toen hij naar Oxford ging. Hij heeft dus zeg maar, het algemeen eh, hogere Engels leren praten. Dat accent heeft hij kwijt kunnen raken. Maar hij heeft nooit... Eh, het is niet mogelijk om bijvoorbeeld je intonatie kwijt te raken. Mhm. Je inflections, zoals hij dat mhm. noemde. Mhm. Eh, hoort u daar iets van? Is er nog een restant van Iers, uh, Ierse inflecties of Ierse intonatie in deze stem? Ik hoor niks dat je kan heel duidelijk zeggen een Iers accent is. Wat ik hoor is misschien de mogelijkheid dat iemand heeft een beetje overgecompenseerd ik uh, hoor bij de O-klanken bijvoorbeeld en de E-klanken... die zijn zeker geen eh, eerste Ierse O of mhm. E. Dat is namelijk een, eh, een monoftoon. Mhm. Maar het is zeker zoals in het Engels een tweeklank... een diftong. Mhm. Ehm, maar ze zijn een beetje overdreven. Namelijk, hij zegt o of... E. Mhm. We zijn een beetje te, eh, te veel voor, voor, het, eh, voor het Engels. Ja, bij de intonatie... Ehm, ja, ik hoor alleen maar dat het eh, inderdaad... Ehm, dat, dat, het, dat is volgens mij niet normaal Engels is. Mhm. Maar kan ik niet echt zeggen dat het is dus, iemand van eerste nee. afkomst. Eh, tot, tot slot, dokter Collins, u hoort de opname voor het eerst. Eh, los van alle mogelijkheden. Heeft u een bepaald gevoel ehm, over deze opname? Zou dit kunnen zijn? Zou dit niet kunnen zijn? Ik, eh, ik heb gezegd dat het niet mogelijk is duidelijk te zeggen mhm. ja of nee volgens mij is het wel eh, de stem van eh, Oscar Wilde. Maar eh, ik, ik, ik kan niet zeker. Zouden we zeggen 55 procent, niet meer. laten rusten. Het onderwerp van de afstamming. Het verhaal van Vivian Holland over zijn eh, vader. Het verhaal dat eh, de familie Wilde ehm, zijn herkomst zou vinden in Holland. Namelijk eh, een stamvader zou hebben, Jan de Wilde, zoals hij die noemt wiens zoon meetrok in het leger van koning Willem III, enzovoort, enzovoort. De luisteraar is inmiddels ingewijd. Ehm, met deze vraag zijn we getrokken naar het Centraal Bureau voor Genealogie... en zitten hier in het aangename gezelschap van de heer Plomp. Meneer Plomp, wat, hoe zit het nu met eh, de kwesties... er is een bepaalde overlevering en er is een bepaalde afstamming. Ehm, zijn dat dingen waar u vaker mee te maken heeft? Ja, het komt bij ons heel veel voor dat... Eh, mensen een onderzoek beginnen met de gedachte, eh, gedachte dat daaruit een familieoverlevering bevestigd zou kunnen worden. Maar dat is lang niet altijd waar. Er zijn heel veel verhalen in de loop van de jaren in families ontstaan... die in werkelijkheid geen, eh, geen grond van waarheid blijken te hebben. En daarom beginnen wij altijd bij het begin, uitgaande van datgene wat je zeker weet over de huidige generatie, of zover mogelijk als je met stukken hebt kunnen vaststellen. En dat is eigenlijk ook bij het geval eh, van eh, de familie van Oscar Wilde, de, eh, de gang van zaken. dat hoeven we niet eens opnieuw te doen, want dat is al gedaan. Ja. Er is een gezaghebbend verzamelwerk in Brits verzamelwerk... in de vorm van Burke's Irish Family Records... En daar staat de familie Wild in. Het resultaat van onderzoek wijst uit dat die familie in begin 18e eeuw naar Dublin is gekomen. Mhm. Vanuit een plaatsje in eh, Durham, Walsingham. En in de kerkelijke registers van Walsingham is eh, het oudste spoor van die familie al uit 1656. En dat het mhm. niet verder teruggaat, is vermoedelijk te wijten aan het feit dat de registers daar ook niet verder teruggaan. Voor ons is dat een, eh, een afdoende verhaal. Eh, zolang niet tegendeel bewezen is, is Oscar Wilde van Engelse afkomst. Ja. Uit Walsingham. Nou is het vreemde wel, vind ik. Um, ehm, Vivien spreekt over een Jan de Wilde, een 17e eeuwse schilder. Uh, er is wel, eh, hebben we gezien, ehm, een Jan Willemszoon van der Wilde. Er is inderdaad wel een 17e eeuwse schilder. Hij is niet zo bekend. Maar hij heeft bestaan. Die schilder is er inderdaad. En wat erover bekend is, staat in een eh, algemeen gebruikt uh, Time Tieme Becker in de wandeling genoemd. En ja, dat is een serie van 36 delen die ook in de Engelse bibliotheken veel staat. En het zou heel goed kunnen zijn dat op zoek naar een Hollandse oorsprong... die eh, misschien beter paste dan Engelse oorsprong... Eh, deze schilder uit dat boek gehaald is toch, eh, ondanks de onwaarschijnlijkheid van het verhaal... Eh, heeft hij een poging gedaan om te kijken of er een zoon zou zijn... van die Jan Wilmszoon van de Wilde. We hebben wel een poging gedaan. We kunnen die vraag niet afdoende beantwoorden... want we kunnen u niet aantonen dat hij geen zoon heeft gehad. Uh, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Maar we hebben in de vele gegevens die we op namen de wilde, van der wilde enzovoort hebben... daar toch geen spoor van aangetroffen. Waar we nog wel naar gezocht hebben is of we misschien gegevens hebben over een officier... Eh, die dan eh, naar Engeland gegaan zou kunnen zijn... Er zijn in het staatse leger, zo heette dat toen, inderdaad een aantal officieren de wilde geweest. Er is zelfs een kolonel de wilde geweest. Ja, toch eh, wel. Ja. Die zou dus in de overlevering aardig passen. Die heeft in de periode van William en Mary eh, in Nederlandse dienst in het staatse leger gediend. En hij is inderdaad eh, het land uitgegaan, maar niet naar Ierland of Engeland, maar naar Oost-Indië. En ook aan hem hebben we in dat verband dus niets. Nee. Kortom, geen spoor eh, dat ons eh, bevestigt dat het de overlevering juister zou zijn dan het verhaal uit Buiks. Ja, en dus u zegt, kijk, eh, het is naar alle waarschijnlijk zo gegaan. Vivian heeft in die Tieme Bekken, dat schilder, schilderslexicon, die naam gezien, waarschijnlijk. Zou kunnen. En heeft dan met zijn romantische aanleg daar een verhaal bij gefantaseerd. En ook al is er een kolonel de Wilde, maar niet de juiste moeten we toch zeggen van nee, eh, dat is allemaal toeval. Het is, niet, eh, het is niet zo. Het verhaal is onmogelijk. Ik vrees dat we die conclusie moeten trekken. Dat doet ons veel verdriet, maar de waarheid gaat ons zeer ter harte uiteraard. Dus. <laughs> geval hartelijk dank voor het gesprek en de moeite ook. Graag gedaan. Goed, Levi. Volgens de heer Plomp komt de familie van Oscar Wilde dus niet uit Vlaardingen. Nee, we krijgen klap na klap. Ja. Maar wat misschien toch wel goed is... dat er een antwoord is gekomen op de vraag. Ja, dat is, eh, dat is wel goed. Dat verhaal moet in ieder geval uit de boeken. Ehm, zoals je weet, uh, Vivian is de, de bron. Eh, Montgomery Hyde heeft het overgenomen. En dat is toch niet een onbelangrijke biografie het verhaal is na Montgomery Hyde ook in andere eh, biografieën terechtgekomen. Een Duitse die ik hier in de kast heb staan, onder andere. Nou ja, en eh, hoe klein onze bijdrage ook is, het is een bijdrage. Het goede verhaal eh, is het verhaal dat staat in uh, Burke's Irish, Irish Families. Ehm, ik wil wel even zeggen dat het goede verhaal nog niet precies staat in de toch alom geprezen biografie van Richard Elman. Want eh, Elmen heeft misschien wel de voorvaderen van Wild goed. Maar de voormoeders, uh, daar mankeert het nog wel een beetje aan. Hij maakt daar nog een fout in. Ehm, dat was dus de afkomst. En eh, wat de Hollandse afkomst betreft kunnen wij het wel, wel schudden en vergeten. Wat mij ook enigszins zorgen baart is die stemopname. 55 zegt Dr. Beverly Collins. En misschien eh, diep in zijn hart zou die wel wat meer eh, procenten willen geven... maar dat is dan niet wetenschappelijk en daar moet je dus voorzichtig mee zijn. Ja, helemaal tevreden was ik geweest als er hier op de tafel de cilinder had gelegen... Eh, afkomstig van die fonograaf waarin Wilde zeg maar, die, die laatste drie versen van de Ballad of Reading Jail had gedeclameerd in Parijs, 1900. Kijk, maar waar dat spoor ons heen eh, zou voeren is vooralsnog onbekend. Eh, dan praten we dus over de dingen die zijn nagelaten. Dingen van eh, Thomas Edison uit die tijd. En vooralsnog weet ik niet waar zich die bevinden. Mocht, zich, mocht, trouwens, mocht er trouwens een luisteraar zijn die dat wel weet... dan hou ik me van harte aanbevolen. Eh, een ander aspect eh, van de opname, Levi, dat was eh, of het nou Oscar Wilde wel of niet was. Op zich vind ik het ook weer vreemd dat het juist bij hem gevraagd moet worden. Want er zijn opnamen van Livingstone, Florence Nightingale. Ja, Gladstone. Daarbij, Gladstone, daarbij wordt niet gevraagd. Maar bij hem nou wel weer. Nou, ik denk... Typisch Oscar Wilde zou ik zeggen. Hè? Ja, maar het zit geloof ik zo. Ehm, kijk, juist bij een figuur als Oscar Wilde, die zo briljant sprak... die zo kon toveren met zijn stem die zoveel mensen in, eh, in de band bracht eh, met die klant, is het ehm, misschien voor veel luisteraars teleurstellend... om dan ehm, eh, deze opname te horen. Men had iets meer verwacht. En ehm, voor mij, hoe raar het ook klinkt... is het juist een bewijs van dat hij wel is. Omdat in dat soort dingen het verleden toch altijd zo totaal anders is dan je verwacht. Dus ook de, de sprekende Wild eh, in tegenstelling dus tot die enorme hmm. ehm, eh, romantische voorstelling van hoe die stem geklonken had. Ehm, dat hij zo spreekt, dat hij zo echt anders spreekt dan iedereen zou verwachten... is voor mij juist eh, een, een, een, bewijsje dat hij het wel zou kunnen zijn. die, die rare intonatie. Yet each man kills the things he loves. Die totale onverwachte gewending, die, die, die, dat, dat is zo werkelijk anders... als eigenlijk alleen maar het verleden kan zijn als je ermee wordt geconfronteerd. Nou, dan moet dit zo'n beetje het einde zijn, denk ik, Levi, van vier uur Oscar Wilde. Ehm, we hebben ook geprobeerd een beeld te geven van Oscar Wilde. Of dat gelukt is, dat weet ik niet. Maar wat ik wel eh, nog even wil benadrukken... is toch de grootheid van Oscar Wilde. Een, eh, een grootheid vind ik in, in alle opzichten een, een waar fenomeen. En het moet een, een, rijkdom voor die mensen zijn geweest die hem gekend hebben. En ik moet zeggen, het is ook een beetje voor mij een rijkdom geweest... de laatste maanden dat ik me met hem bezig heb gehouden. En dat allemaal toch dankzij jou. En oh. daarvoor wil ik je graag danken. <laughs> Graag gedaan. Ik eh, ben speciaal voor jou naar Amsterdam gereden. Oh. Om de volgende reden. Want er is één gedicht eh, waar jij ook van houdt. En dat is het gedicht van Bozi over Oscar Wilde... dat Zeker, hij ja. in 1901 heeft geschreven. Een jaar ongeveer na de dood. Ja, in Parijs. Goed, ik ben dus naar Jeroen Kranenburg gereden. Mhm. Dat is een acteur die eh, ook een programma over Oscar Wilde doet. En speciaal voor jou eh, leest hij het gedicht The Dead Poet voor je. Dankjewel. I dreamed of him last night. I saw his face all radiant and unshadowed of distress. And as of old... in music measureless I heard his golden voice, and marked him trace under the common thing the hidden grace, and conjure wonder out of emptiness, till mean things put on beauty like a dress, and all the world was an enchanted place. And then, methought, outside a fast locked gate, I mourned the loss of unrecorded words, forgotten tales and mysteries half said, wonders that might have been articulate and voiceless thoughts like murdered singing birds. And so I woke and knew that he was dead. U hoorde het laatste deel van een vierluik over het leven en werk van Oscar Wilde... in een aflevering van Passages Passanten, eerder uitgezonden in 1990... gemaakt door Rob Olm, nee Van Olm moet ik zeggen, en Levi Weemoed. Het was eind mei op de 25e in 1895 dat Oscar Wilde schuldig werd bevonden... aan sodomie en twee jaar gevangenisstraf opgelegd kreeg en op zijn minst bijzondere aanleiding om deze serie te programmeren hier bij VPRO's Woord op Radio 1. Voor vragen en opmerkingen over ons programma kunt u mailen naar woord.vpro.nl. Twitteren kan met hashtag Woordradio en terugluisteren kan via onze openbare Facebookpagina. Dat is facebook.com slash woord.nl. En je kunt ook luisteren via de speciale Radio Gemist app voor iPhone van de VPRO. We zijn er nog tot 7 uur in de ochtend. In dat laatste uur aandacht voor de schrijver, dichter en schilder Jean-Paul Fransens. Ik ben onder meer in gesprek met zijn zoon Daniel Hazewindes... initiatiefnemer van het boek getiteld Jean-Paul Fransens... Leven, Werk en Vrienden. En Melle Trap, een van de samenstellers en schrijvers daarvan. En van 5 tot 6 langs eh, een mooi spoorreis, we dan in Schotland. En zometeen in het volgende uur het tweede deel van De Verdwenen Koning. Tot zo! Dit is de VPRO op Radio 1. Na het nieuws nog drie uur woord.